onlangs in Oostenrijk geweest om te wintersporten. En daarmee staat dat land bovenaan het lijstje waar Nederlanders corona oplopen. Oostenrijk kwam onlangs met strenge regels. Als je geen boosterprik hebt gehad, moet je in elk geval vijf dagen in quarantaine. Om dat te omzeilen haalden sommige ski- en snowboardfans gauw in Duitsland een booster... om zonder problemen de piste op te kunnen. Er is vorig jaar een record aantal migranten het kanaal overgestoken... om van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk te komen. Het ging in totaal om meer dan 28.000 mensen. De stijging komt onder meer doordat smokkelaars grotere boten gebruiken... om mensen naar de overkant te brengen. De Britse premier Johnson staat er weer niet echt lekker op qua coronaregels. Volgens de Daily Mirror had hij eind vorig jaar in isolatie gemoeten... omdat hij een nieuwjaarsvideo had opgenomen met een cameraman die corona bleek te hebben. Johnson zegt dat hij niet in isolatie hoefde omdat ze niet langer dan een kwartier bij elkaar zijn geweest en genoeg afstand hebben gehouden. En goed nieuws voor Bojan Slat. Die Nederlander is al jaren bezig om oceanen plasticvrij te maken. Daar heeft hij nu een bak geld voor gekregen. 15 miljoen dollar van een groep YouTubers die in actie zijn gestart. For every $1 dollar you guys donate like this, one less pound of trash will be in the ocean. But what if I wanted to donate 10 dollars, Jimmy? I conveniently have 10 pounds of trash right here. That is now out of the ocean. Boom, gone. Je hoort het, voor elke dollar halen ze een halve kilo plastic uit het water. Met dat geld kan hij miljoenen kilo's plastic troep uit zeeën en rivieren halen. Daar heeft Bojan drie jaar voor nodig, zegt hij. Het weer, veel bewolking, in het zuiden regen en op andere plekken ook een paar buien. En het wordt kouder, is, is het nu op veel plekken een graad of 8.